10 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. In Arnhem zijn gisteren vier militairen opgepakt na een vechtpartij. De vier mannen zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging... en een van de mannen wordt ook verdacht van poging tot doodslag. Een slachtoffer was een man van 24 uit Westervoort. Hij raakte gewond aan zijn hoofd. Nederland is achtste geworden bij het Junior Eurovisie Songfestival. De 15-jarige Julia uit Zeewolde zong het liedje Around. Vincenzo Cantiello uit Italië werd eerste. Hij haalde 159 punten met het liedje Tu primo grande amore. Er deden dit jaar deelnemers uit 16 landen mee. Bij de nationale intocht van Sinterklaas zijn meer dan 90 mensen gearresteerd. In de rest van het land zijn de intochten rustig verlopen. In de meeste gemeenten waren de pieten zwart. Hier en daar waren er wel wat kleine aanpassingen... zoals het weglaten van oorringen of rood geverfde lippen. Van de discussie over de kleur van de pieten was over het algemeen weinig te merken. Twee advocaten willen via een kort geding een uitzending van Hart van Nederland Special van morgenavond tegenhouden. In de uitzending van SBS worden beelden vertoond waarin de politie twee mannen verhoort die veroordeeld zijn voor de doodslag op een bejaard koppel in 1997. De mannen vinden dat een inbreuk op hun privacy. SBS zegt dat ze onherkenbaar zijn gemaakt. En bij de Belgische Koningsdag waren maar vier leden van de koninklijke familie aanwezig bij de dankdienst waar de koning centraal staat. Prins Laurent was er niet bij, zelfs zijn vrouw wist niet precies waarom. De prins nam gisteren een prijs in ontvangst in Wenen, maar was nog niet terug in België. Zijn vrouw kon niet vertellen welke prijs dat was. Koning Filip zelf was er ook niet, maar dat is omdat hij traditioneel ontbreekt bij zijn eigen dankdienst. Het weer. Het wordt geleidelijk overal droog. Er kan vannacht een mistbank ontstaan en het wordt zo'n 8 graden.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 It's the kid with the gold, fed beamers run wild. It's the king. with the gold, fed beamers run wild. It's the king. with the gold, with the gold, with the gold, with the Thank you. then lives again, and then lives hosted by DJ Malzo.